7 uur. Mautschreurs met het nws Journaal. Alle mensen in de bijstand kan of wil niet werken. In de meeste gevallen komt dat door ziekte, blijkt het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een belangrijke factor is hoe lang iemand in de bijstand zit. Van de mensen die minder dan een jaar een uitkering krijgen... wil ruim 70% graag weer aan het werk. Bij mensen die drie jaar of langer in de bijstand zitten... is dat nog maar 40%. Patiënten met een ernstige ziekte moeten tijdens hun behandeling meer psychologische ondersteuning krijgen, zeggen VVD en PVDA. Volgens de regeringspartijen zijn artsen vaak alleen gericht op de medische behandeling en daardoor is het te weinig oog voor andere zaken zoals de psychosociale gevolgen. De partijen roepen minister Schippers van Volksgezondheid op daarover met zorgverleners richtlijnen op te stellen. Als het aan directeur Herman Ram van de Nederlandse dopingautoriteit ligt... doen de Russen niet mee aan de Olympische Spelen. Hij reageert daarmee op een nieuw rapport van het WADA. Daarin staat dat Russische sporters nog steeds op grote schaal sjoemelen met dopingtests. Ram zei op NPO Radio 1 dat het afgelopen jaar niets is veranderd in Rusland. Het rapport komt voor het land op een gevoelig moment. De Internationale Atletiekbond beslist morgen of Russische atleten mogen meedoen aan de Spelen in Rio. In de Franse stad Lille is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Engelse supporters raakten slaags met de politie. Er zijn meerdere gewonden en zeker 30 relschoppers zijn opgepakt. In Lille zijn veel Engelsen. Het land speelt vandaag in het nabijgelegen Lans tegen Wales. De rellen braken uit na de wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië... die werd gespeeld in Marseille. De Fransen wonnen het duel op de valreep met 2-0. Het weer eerst nog droog met af en toe zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. En dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2, dan Bos-Utrecht, voor knooppunt Eveningen 9 kilometer. Er zat een kapotte vrachtauto en daarom is de rechte rijstrook dicht. Aanschuiven in de ochtendspitsfile naar Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude... Op de A6 Ledenstad Muiden voor Muidenberg 6. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echtelt en Wadden-Ooyen. Drie kwartier file rijden na een ongeluk. Alleen de vluchtstrook is daar maar open. Op de A15 richting Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer.